Annette Schut met het NOS Journaal. Op de A59 is een ernstig ongeluk gebeurd... waarbij vermoedelijk een spookrijder betrokken was. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Waalwijk. Hoeveel mensen betrokken waren bij het ongeluk is nog niet duidelijk. Wel is op foto's te zien dat een auto grote schade heeft opgelopen. Ook zijn veel hulpdiensten aanwezig. De weg is tussen de afrit Heusden en Waalwijk voorlopig dicht... vanwege politieonderzoek. Verkeer moet omrijden. In Iran hebben studenten opnieuw geprotesteerd tegen het regime. Het is voor het eerst dat er weer beelden opduiken van protesten in het land. Sinds vorige maand bij grootschalige protesten duizenden doden vielen. Op enkele beelden zijn confrontaties te zien. Het gaat vermoedelijk om gevechten tussen voor- en tegenstanders van de machthebbers... maar veel is nog onduidelijk. In Oostenrijk zijn afgelopen dag opnieuw twee doden gevallen door lawines. In de deelstaat Stiermarken kwam een man van 21 om het leven. De skier uit Slowakije was buiten de piste gegaan. Ook in Tirol kwam een man van 41 om het leven. Daar in de buurt, in het skigebied bij Zellamzieler... raakte ook een Nederlandse man bedolven onder het sneeuw. Hij is gereanimeerd en gewond naar het ziekenhuis gebracht. De afgelopen weken hebben lawines in de Alpen aan ruim 100 mensen het leven gekost. Xandra Velzenboer en Jorrit Bergsma zijn zondag de vlaggedragers... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Het is niet in Milaan, maar in Verona. Velzenboer won in het shorttrack twee gouden medailles. Langebaanschaatser Bergsma won goud op de massastart... nadat hij eerder al brons had gepakt op de 10 kilometer. De sluitingsceremonie is in een Romeins amfitheater. Begint vanavond om half negen. Het weer.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 别回头，别回头。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 but not this crazy. and my love will keep you up. het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. it hurts